Door Almegens met het NOS-journaal. De aanslag in Wenen van gisteravond heeft aan zeker twee mensen het leven gekost. Vannacht overleed een vrouw die zwaar gewond was geraakt. Een van de daders is nog altijd niet gepakt. Een andere dader is doodgeschoten en een derde is opgepakt. Dat er nog meer daders zijn, waarschuwde bondskanselier Koerts... dat mensen binnen moeten blijven. Hij sprak van een weerzinwekkende terreurdaad. Gisteravond openden schutters op zes plaatsen in Wenen het vuur... op willekeurige passanten... Eén man kwam om het leven, meerdere mensen raakten zwaar gewond. De politie schoot daarna één van de daders dood. Het Veiligheidsberaad staat achter een vuurwerkverbod tijdens Oud en Nieuw. Voorzitter Bruls zei gisteravond dat zo'n verbod de druk op de ziekenhuizen en hulpverleners wat kan verlichten. Nu de zorg druk is met het coronavirus. Vandaag debatteert de Kamer erover. Kort voor de verkiezingsdag in de Verenigde Staten heeft Twitter een waarschuwing geplaatst bij een bericht van president Trump. Volgens het platform is het mogelijk misleidend. In de tweet maakt Trump zich boos over een beslissing van het Hooggerechtshof... om een zaak over briefstemmen in Pennsylvania niet versneld te behandelen. In de bossen bij Deurne in Brabant heeft de brandweer een vrachtwagen die geladen was met drugsafval geblust. De vrachtwagen was in brand gestoken en brandde totaal uit. De wagen stond vol met stalen en kunststofvaten. Door de chemicaliën en de hitte had de brandweer moeite om het vuur uit te krijgen. De opvolger van de stint mag vanaf vandaag de weg op. Dat heeft minister van Nieuwenhuizen laten weten aan de Tweede Kamer. Begin vorige maand werd bekend dat de elektrische bolderkar was goedgekeurd. Toch is de BSO-bus nog niet meteen op de weg te zien. Eerst krijgt het personeel van kinderopvangorganisaties nog rijtrainingen. Het weer, vandaag wisselend bewolkt. Vanmiddag neemt de kans op een bui toe. Kan weer flink waaien het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A44 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Sassenheim en Kaagdorp staat 4 kilometer. De rechterrijstok is dicht en je moet rekening houden met een half uur vertraging.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 You're drunk at a party, or maybe it's just that your car broke down. Your phone's been off for a couple months, you're calling me now. I know you, you like this. When shit don't go your way, you know Could it ever, you know that hurt. Swear for a while I was there on my phone just to see your name. But now that it's there, I don't really know what to say. I know you, you like this. When shit don't go your way, you needed me to fix it. ZFM. my knees, yeah, yeah. But you're the only hoofdpunten van het NOS-journaal. De aanslag in Wenen van gisteravond heeft aan zeker twee mensen het leven gekost. Vannacht overleed een vrouw die zwaar gewond was geraakt. Bij de aanslag kwam ook al een man om het leven. Meerdere daders schoten gisteravond op zes plaatsen in Wenen op willekeurige passanten. De politie schoot daarna één dader dood. Eentje werd opgepakt en minstens één schutter is nog op de vlucht. Het Veiligheidsberaad staat achter een vuurwerkverbod tijdens Oud en Nieuw. Voorzitter Bruls zei gisteravond dat zo'n verbod de druk op de ziekenhuizen en hulpverleners wat kan verlichten. In de bossen bij Deurne in Brabant heeft de brandweer een vrachtwagen die geladen was met drugsafval geblust. De vrachtwagen was in brand gestoken en brandde totaal uit. Het weer wisselend bewolkt. Vanmiddag neemt de kans op een bui toe. Het gaat ook flink waaien. en Het wordt vandaag een graad of 12. drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feeling like you're trapped in your own skin, and now your body's frozen. Broken down, you've got nothing left. When you're high on emotion. okay not to be okay. It's okay not to be okay. When you're down and you feel ashamed.